Er zouden zeker twintig gewonden zijn... voor wie er één in kritieke toestand naar het ziekenhuis is gebracht. Vijf bewoners zouden nog levend onder het puin van de ingestorte flat liggen. De brandweer graaft een tunnel in het puin om slachtoffers te vinden. De oorzaak van de explosie in Luik was waarschijnlijk een gaslek. Minister Kramer noemt het verontrustend dat het klimaatpanel van de VN fouten heeft gemaakt. Vertrouwen in het klimaatonderzoek is daardoor geschonden, zegt ze. Het panel schreef dat de gletsjers op de Himalaya zijn gesmolten in het jaar 2035. Maar dat moest 2350 zijn. Kramer benadrukt dat die fout niets afdoet aan het feit dat de aarde snel opwarmt door toedoen van de mens. De pensioenen worden onbetaalbaar, zegt de commissie die het pensioenstelsel heeft onderzocht in opdracht van het kabinet. Volgens de commissie moet het worden aangepast, want door de vergrijzing betalen minder mensen premie. Ook leven mensen langer en zijn winsten uit beleggingen minder zeker geworden. Volgens de commissie kunnen de premies niet verder omhoog. Het zou beter zijn om de pensioenen te verlagen. De Erasmusbrug in Rotterdam is weer open voor het verkeer. Gistermiddag werd die gesloten omdat er bovenin de punt van de brug een grote ijsklomp zat die dreigde af te breken. De gemeente liet verwarmingselementen aan de stalen piloon bevestigen en in de loop van de nacht is de ijsklomp gesmolten. Op de Australian Open is Venus Williams uitgeschakeld. De als zesde geplaatste Amerikaanse verloor in de kwartfinale van de Chinese Li Na. De zus van Venus Williams, Serena, rende het wel. Nummer 1 van de plaatsingslijst won van de Wit-Russische Azarenka.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 Laat mij in die waan, laat mij